Goedenavond, ik ben Michelle en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een brand in een mijn in Rusland zijn zeker 52 mensen om het leven gekomen. En dat zijn er meer dan eerder werd gedacht. Onder de slachtoffers zijn zes reddingswerkers die omkwamen toen ze op zoek waren naar overlevenden. De mijn kwam door een brand in een ventilatieschacht op 250 meter diepte vol rook te staan. waarna 240 mijnwerkers konden worden gered. De directeur van de mijn en twee hoge functionarissen zijn gearresteerd voor schending van de veiligheidsregels. Er zijn drie dagen van rouw afgekondigd. Een kudde van 29 koninkpaarden uit het Oostvaardersveld bij Lelystad is vandaag geslacht. Volgens Staatsbosbeheer waren de paarden opdringerig geworden naar bezoekers toe en kon dat gevaarlijke situaties opleveren. Zou een gevolg zijn van mensen die eerder in het jaar de paarden aaiden of voerden. En daar raken ze dan aan gewend. Staatsbosbeheer roept dan ook op om de overgebleven paarden met rust te laten. En in tegenstelling tot wat we hier een uur geleden zeiden... Feyenoord heeft gelijk gespeeld tegen Slavia Praag. In de laatste minuten werd het 2-2. Dat ene punt is voldoende voor de groepswinst... en daardoor heeft Feyenoord zich geplaatst voor de volgende ronde in de Conference League. Ook Vitesse scoorde vlak voor het eindsignaal. De, Arnhemers speelden gelijk in Frankrijk tegen Stade Rennes. Het werd 3-3. Een boek over de coronacrisis nog voor, voordat die voorbij is. Het Sint-Jansdal ziekenhuis in Lelystad doet het. Al was dat natuurlijk niet de opzet. De makers hebben verhalen van zorgpersoneel, patiënten en andere betrokkenen erin gestopt. Het is een boek geworden vol herinneringen. Wat ik vooral ook heel belangrijk vind is dat afdelingen en medewerkers en collega's van elkaar kunnen lezen hoe zij die periode hebben ervaren. Iedereen heeft wel zijn kant van het verhaal. En wij wilden gewoon een, een boek gaan maken met daarin interviews met een heleboel verschillende mensen uit het ziekenhuis.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 I got the bag, if you got the beat, got your solid gold country 33 on my feet. All night, get, get, get to living, feeling alright, dancing out the denim in a, oh my, Levi's. I got the views, if you got the light on, y'all got the night. All night. All night. I got the rebel, if you got the I got the raisin, if you got the hell. I got the you got the Got that good, my pillow, time in the back. got the love. I got the all of y'all got the night. All night. Radio Show. We zijn weer twee uur lang bij je met country, folk, Americana en bluegrass. En we blikken terug op de uitreikingen van de CMA Awards... die op 11 november recent werden uitgereikt. En de eerste die je hoorde waren de Brothers Osborne met All Night. Zij eh, ontvingen deze keer het eh, mooie eh, prijsje. Vocal Duo of the Year. Jawel, ook de eerste CMA Award. En verderop in de shows gaan er ook hier en daar wat artiesten voorbij komen... die ook zo'n prijs in de wacht sleepte. Maar de tweede plaat van de show is natuurlijk zoals gewoonlijk altijd... Bluegrass, Barry Abernethy en Rhonda Vincent. En You'll Never Again Be Mine. I'm living with days that forever are gone And that does nothing dat we deze week ook terugblikken op de uitreikingen van de CMA Awards. zijn een vaste onderdelen in de show die natuurlijk blijven. Zoals de digitale brievenbus. Daar gaan we nu voor de eerste keer naartoe. En we gaan naar Canada. We gaan naar muziek van Kim Simon. Toen Kim 19 was, ging zij voor het eerst naar Nashville. En haar droom om countryzangeres te worden werd daarna waarheid. Ze heeft al met diverse Canadese artiesten mogen optreden. En haar nieuwe single staat nu bij ons op de playlist. En die heet High. Last night was the best night of my life. I was on top of the world. Nothing could bring me down. Oh, oh but to single van de Canadese countryzangeres Kim Simon... die we via info.nashvilleradio.nl binnenkregen. Verderop in de show hoor je natuurlijk nog meer digitale brievenbus-inzendingen... maar ook hele andere lekkere muziek. Zoals uit Nederland dit nummer Family Tree. Dit is Thomas Lima. Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. We're looking at the river, this mighty old river... It's been a long time no see. Dear, how do you do? Shaking hands and hugging too. Her next again, kin is plain to see the features of my family Twitter and Instagram. Nashville Radio Show. en Stranger met When You Move On Americana hier bij de National Radio Show. De volgende plaat, dat is weer zo'n artiest die weer een CMA Award in de wacht heeft gesleept. Zijn naam is Jimmy Allen en hij won eh, de award voor New Artist of the Year. Je hoort hem hier samen met Brad Paisley op Freedom Was a Highway. picture in a frame. Oh. Blue jeans and t-shirts, who we were, we wore it like a name. I wish I could go back to those days when the town was the whole Jimmy Allen... die deze keer een award eh, won bij de CMA Awards... voor nieuw Artist of the Year. Het nummer was Freedom Was a Highway. Onze maandartiest, die mag natuurlijk ook niet ontbreken in de show... en dat is nog steeds Tammy Wynette. In 1976 kwam Tammy's zevende studioalbum uit... met de gelijknamige titel. En eh, welke dat is, hoor je natuurlijk zo. De single zou haar laatste nummer 1 hit worden. Het nummer werd geschreven door Bill Cheryl, haar producer en George Ritchie... die later in een interview zou vertellen dat hij het liedje schreef... uit bewondering voor Tammy, die op dat moment net gescheiden was van George Jones. Twee jaar later zouden Tammy en George Ritchie trouwen. En over welk nummer had ik het nou? Dat is deze, You and Me. Dit is de Nashville Maandartiest. I can hear the rain, it's falling. I watch him love. artiest Tammy Wynette was dat met het hele mooie You and Me. De volgende artiesten wonnen dit jaar een CMA Award voor Musical Event en Music Video of the Year. Half of My Hometown, dit zijn Kelsey Ballerini en Kenny Chesney. Half of my high school got too drunk. Half of my high school fell in love with the girl next door. my home Nashville. Met nu country uit Nederland. pours himself a whiskey or two, cause that's what vrij recent uitkwam. En dat nummer heet Homeward Bound. We gaan weer verder met een uh, eh, awarduitreiking. En de formatie Old Dominion ontving dit jaar de CMA Award voor Vocal Group of the Year. Dit is Ain't Nothing Wrong With Love. voor Vocal Group of the Year al diverse keren eh, in ontvangst nemen. Maar dit jaar was het dus ook weer het geval. All Dominion hoorde je met Ain't Nothing Wrong With Love. We gaan naar 1996. Toen maakte Lee Ann Rimes haar debuut met het album Blue. En op dat album staat dit duet samen met Eddie Arnold. Dit is Cattle Call. dit nummer al gecoverd is. Ik zou het echt niet weten, maar dat zijn diverse keren. Onder andere dus ook door Lee Ann Rimes en Eddie Arnold. En de Kettle Call hoorde je dus net. Het Spotlight album, ja, dat ontbreekt deze week ook niet in de show. En deze keer is het een heel bijzonder album. Want het is namelijk Starting Over van Chris Stapleton. Die dit jaar de grote winnaar was bij de CMA Awards. Want hij nam er vier mee naar huis voor Male Vocalist of the Year, Album of the Year, Single of the Year en Song of the Year. Song en Single of the Year voor Starting Over. Die je nu eerst gaat horen en daarna Maggie's Song. Dit is het Nashville Spotlight album. Hallo. welcome night To a better place than the one we're at And I ain't got no kind of plan I've had all of this town I can stand She take off like a bullet. Man, you should have seen her go. Maggie died. She woke up and couldn't use her legs, so I lay down by her side. She put her head on my hand, like she'd done so many times. I told her she was a good dog revelation that's attractive to the whole. I can tell you right now that a dog has a soul. And I thought to myself as we buried her on the hill. I never knew me a better dog, and I guess I never. die deze keer het Spotlight-album van deze week eh, heeft. En dat is Starting Over. Album of the Year ook bij de CMA Awards. En in de tweede uur hoor je natuurlijk nog twee nummers van dit album voorbij komen. Maar nu gaan we naar 1978 voor een nummer geschreven door Chip Taylor... en voor het eerst uitgebracht in 1967 door Evie Sense. Maar dit is Rita Remington en Angel of the Morning. There'll be no strings to bind your hands Not if my love can not find your heart. And there's no need to take a stand, for it was I who chose to start. I see no reason to take me home. I'm old enough to face the dawn. Maybe the sun's light will be dim and it won't matter anyhow. If morning's echo says we've sinned, well, it was what I wanted now. And if we're victims of the night, met Rita Remington en Angel of the Morning. En is het nu tijd voor de oudste plaat van dit uur, 1952. Kitty Wells en It Wasn't God That Made Honky Tonk Angels. En daarna Folk van de Sam Chase en Untraditional and Thoughts That I Have. A Nashville Country Classic. As I sit here tonight, the jukebox Play. about the wild side of life as I listen to the words you are saying. It brings memories when I was a trustful wife. It wasn't God who made honky tonk. heart that's ever broken was because there always was a man to blame. It wasn't God who made honky tonk angels, as you said in the words of your song. Nashville Radio Show. People wishing for more wishes don't know what they are missing Saying my only real wish Is for more days just like this I know it sounds a little sappy But I wish that at least once I could cry because I was happy not because I wasn't those are the thoughts that I have When I'm not thinking about much Some people shaking heads Some people shaking hands Shaking when they are agreeing Shaking when they just can't stand it Some shaking up and down Some shaking side to side We should all agree that this word isn't properly defined Oh, these are the thoughts that I have when I'm not thinking about much. I am just another white guy with a guitar. It's hard to really stand out when I walk into the bar and I see another me up there playing. People say my songs are bitter, or at least that's what I've been saying. Oh, these are the thoughts that I have when I'm not thinking about much. Thoughts about this and that, and these and those, and such and such. It's only when I'm writing songs that I'm thinking about dying. Feels that writing about my life without death just feels like I'm denying that the journey's not the destination. And the future ain't the past. If it actually was, I might have saved a lot on gas.